Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. De vrijheid in Syrië. De Amerikaanse president Trump maakte dat op een persconferentie bekend. Aanleiding is de gifgasaanval van vorige weekend in de Syrische stad Douma... waarbij tientallen mensen omkwamen. Volgens Trump zit de Syrische president Assad achter die aanval. Hij haalde ook fel uit naar de Russische president Poetin. Die beloofde een einde te maken aan chemische wapens in Syrië. Maar de aanval van Assad en de tegenaanval van vandaag zijn een direct resultaat van het falen van Poetin, zei Trump op de persconferentie. Getuigen zeggen tegen persbureau Reuters dat ze explosies hebben gehoord in de hoofdstad Damascus. Bij de Groningse plaats Garsthuizen is een aardbeving gemeten met een kracht van 2,8. Het KNMI registreerde de beving afgelopen avond rond half 12 op een diepte van 3 kilometer. Bij de meldkamer van de hulpdiensten zijn geen meldingen van incidenten binnengekomen. Op sociale media zeggen mensen dat ze een schok hebben gevoeld. Die meldingen komen uit onder meer Loppersum, Bedum en Uithuizermeden. In het gebied zijn vaker bevingen als gevolg van de gaswinning door de NAM. De beving bij Gasthuis is een van de zwaarste aardbevingen van de afgelopen jaren. De Raad van State waarschuwt het kabinet dat het te veel geld uitgeeft. De voorgenomen beperking van de gasproductie zal ook negatieve gevolgen hebben... die het kabinet nog niet goed in kaart heeft. De Raad van State adviseert het kabinet een nieuwe risicoanalyse te maken voor Prinsjesdag bij de miljoenennota. Het ministerie van Financiën zegt in een reactie dat de overheidsfinanciën er goed voor staan. Het weer plaatselijk mist en rond 7 graden.